Nou, die tijd hebben we samen tot 12 uur deze zondagmorgen bij GoFM. If I only had time. Ik ga je lekker verwennen met prachtige muziek. Dus een paar uur lang en een paar leuke onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren op deze zondagmorgen.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 let go muziek voor als je net uit je, uit je bed komt rollen deze zondagmorgen bij GoFM. Maar dan kun je wel, wel wat ontspanning eh, gebruiken. Nou, ik ook wel als ik eh, mezelf zo hoor stotteren. Ehm, Abba en One of Us en daarvoor Brad en Aubrey. Straks gaan we praten met Lisbeth Preller. Zij is specialist fit en gezond bij kenniscentrum Sport en Bewegen. We gaan het dan hebben over ja, rijksbeleid. Die moet natuurlijk bewegen stimuleren. Maar waarom en in welke gevallen, je hoort het straks. Maar eerst bis en het verlangen. Goedemorgen. Jij toont geen emotie. En van wat ik wil, heb jij totaal geen notie. De manier waarop je woorden spreekt. Er is niets wat er aan jou ontbreekt. Je bent zo mooi en origineel.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 Straks hebben we te gast Lisbeth zij is specialist fit en gezond bij kenniscentrum Sport en Bewegen. En we gaan het hebben over ja, dat zij vinden, of ze, eh, dat de overheid meer moet inzetten op gezondheid en preventief bewegen. En dat moeten ze ook nog betalen. Waarom? Je hoort het straks. des mots qu'on peut penser. Mais à pas dire en société. Moi, je me fous de la société. Et de sa prétendue moralité. je ne vis que par ton sourire, que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus. Moi je veux faire l'amour avec toi, moi je veux. que moi je veux faire l'amour avec toi. Que moi je veux faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh. Roberta Flack. Daar word je toch helemaal zen van. <laughs> Ja, hoewel, we zitten hier aan de koffie en dan heb je die cafeïne weer in je bloed. En dan mm, ga je toch wel weer een beetje stuiteren. Ondanks die prachtige melodieën van Roberta Flack en Michel Polnareff. L'amour avec toi en natuurlijk Feel Like Making Love. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is Herman de Bruin. De overheid moet inzetten op gezondheid en preventie van bewegen. En dat moet ze gaan financieren. Eh, hoe dat gaat moeten, dat ga ik vragen aan Lisbeth Preller. Want ze is specialist fit en gezondheid bij Kenniscentrum Sport en Bewegen. Een hele mond vol. Maar mevrouw Preller, welkom. Dank u wel. Wat moet de overheid precies gaan doen? Die moet geld leveren voor gezondheid en bewegen. Maar moeten mensen dat niet zelf doen? Nou ja, daar heeft u eigenlijk wel gelijk in dat hè, als mensen dat ook daadwerkelijk zelf kunnen doen, eh, dat mensen dat ook zelf wel mogen, mogen betalen. Maar het probleem zit nou juist in de mensen die dat best wel lastig vinden om wat meer te gaan sporten en bewegen voor hun gezondheid. En die hebben vaak een stimulans nodig van anderen om dat te gaan doen. En probleem is een beetje in Nederland dat, eh, dat we wel voor alle zorg betalen. Maar dat nou het stukje hè, van, echt van sporten en bewegen juist weer niet betaald wordt. En als je nou te maken hebt met die groepen die wat minder te besteden hebben... dan vinden ze het gewoon lastig om geld uit te geven aan sporten en bewegen. En eh, terwijl ze het grootste deel van hun zorg wel vergoed krijgen. Dus dat is een beetje lastig. En bovendien weten die mensen ook vaak niet waar ze dan terecht kunnen. Die hebben dan vaak een arts nodig om hun een zetje te geven om naar dat sporten en bewegen toe te gaan. Maar dan ben je er niet met advies, maar dan zul je toch wel extra wat, wat extra stapjes moeten doen om te zorgen dat die mensen ook daadwerkelijk gaan sporten en bewegen. Ja, en de financiën zou dan een drempel kunnen zijn? Nou, dat is namelijk wel een grote drempel. Want A, het kan een drempel zijn voor de mensen zelf. Hè, van als zij een paar euro per keer dus moeten betalen. Dus daar zit het probleem. Hè? terwijl ze misschien wel de medicatie vergoed krijgen. En soms kun je met bewegen hetzelfde effect eh, hebben als met medicatie. Mhm. Maar waar ook het probleem zit, is eh, hè, voor de artsen die bijvoorbeeld door willen verwijzen. Hè, van wil, wil, willen die op een goede manier doorverwijzen naar juist dat beweegaanbod. Hè. Ik heb het niet zozeer over sporten, maar beweegaanbod. Mhm. Dan moeten ze ook zorgen dat ze goed kunnen samenwerken met dat uh, sport- en beweegaanbod en met de gemeente goed samenwerken. En daar zit nou vaak juist het probleem. Want de zorg wordt alleen, hè, als je het hebt over de zorgverzekeraars bijvoorbeeld, dan blijft dat geld in die zorg hangen. En dan worden die artsen en eventueel praktijkondersteuners van de huisarts en fysiotherapeuten niet betaald om samen te werken met juist dat sport- en beweegaanbod. En dat is nou een groot probleem. En daardoor blijft het ook steeds hangen. Dan ja, terwijl dat juist zo belangrijk is, want preventief is veel handiger. Dan heb je minder geld nodig voor de gezondheid om die later weer te repareren dat klopt. Maar hoe krijgt u de overheid zover om toch meer te gaan financieren in, in de preventie? Laat ik het zo maar even nou, zeggen. Het, het, kost geen geld, hè. Dat is even rechtzetten. Van als je het geld anders zou besteden, hmm. dan heb je waarschijnlijk ook zelfs minder nodig om hetzelfde resultaat eh, te behalen. En waarom, doen we dat, dat, waarom doen we dat dan nog niet? Ja, nou ja, waarom doen we het niet? Ik eh, werk niet bij de Rijksoverheid en, en ook niet bij de zorgverzekeraars van waarom dat nog steeds niet gebeurt. Maar het zit gewoon ingebakken in de wijze waarop wij zorg financieren. Dat geld voor de zorg in de zorg blijft. En dus niet, eh, dat geen financiering is om dan samen te werken met het sport- en de Ja, ja, dus, dus dat is eh, gewoon ingebakken en dan moeten we veranderen. En dat is toch heel erg moeilijk. En elke verandering, dat kost ongelooflijk veel tijd voordat je dat voor elkaar hebt. Ja, want omslag in denken doe je niet van de een op de andere dag. Eh, dat is ja, ja. Het zou mooi zijn als dat kon gebeuren. En dan wordt er misschien nog minder geld besteed aan de ziekenkostenverzekering. Want het levert alleen maar geld op, zegt u eigenlijk die berekeningen die zijn er inderdaad. En uh, er zit niet, trouwens niet alleen in, eh, in winst, eh, winst bij de zorgverzekeraars dan. Maar het zit bijvoorbeeld ook in kwaliteit van leven. Waardoor mensen beter gaan presteren. Waardoor ze langer kunnen blijven werken bijvoorbeeld. En, en gewoon ook minder, minder gebruik maken van andere voorzieningen. Dus Dus, is niet alleen de winst die in de zorg zit. Maar ook ergens anders. Het komt het sociale leven en alles wat ermee te maken heeft ook ten goede. Precies, precies. Dat je maakt mensen gewoon wat sterker. Ja. ja. Het kenniscentrum Sport en Bewegen is daarmee bezig. Eh, er moet nog veel gebeuren, heb ik begrepen. Maar jullie blijven erop hameren om dit voor elkaar te krijgen. Zeker. Liesbeth Lisbeth Preller, dank voor het gesprek. Eh, ik wens u heel veel sterkte in de strijd, want dat zal u wel nodig hebben om toch dat bewegend gefinancierd te krijgen. En eh, dank u wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. home tonight. een van de mooiste nummers van Boy George, vind ik persoonlijk hoor. En ehm, ik heb hem wel eens in de auto aangezet en dan op repeat. Nou, na een half uurtje ben je het wel weer zat, maar het is wel lekker. The Crying Game. De kaars ervoor met Drive hier bij GoFam. Zoals gebruikelijk in de show kijk ik even op onze website naar het nieuws van GoFam. En daar staat een prachtig bericht over fietsen voor PP. Peter van Kouteren is een teneusnaar in hart en nieren en sinds kort ook de inspiratie achter de Daniel Den Hoed Fonds. Nadat eh, Van Kouteren kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, besloten zijn zoons Mark, Nick en Frank geld in te zamelen. Dat is nu uitgegroeid tot een eigen fonds als eerbetoon aan hun vader. Een mooi verhaal. Lees het op onze website www.go-rtv.nl. Daar vind je trouwens ook al het andere regionale nieuws. Dus zeker ook voor jou een aanrader op deze zondagmorgen. said when I thought they went unheard. All of those harsh thoughts, so unkind, cause I wanted you. Cause I wanted you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I I am. We zitten hier heel ontspannen met elkaar hier in de studio eh, van GoFam. En ik hoop jij ook thuis. Lekker, toch? Een beetje ontspannen. Met Carol King, It's Too Late. Hoewel het nooit te laat is om te ontspannen. En daarvoor Edcilia Rombly en Week uit 2018. Hm. best wel kort geleden zou je kunnen zeggen. Een paar jaar dus. Hè? De mooiste hits, die hoor je hier natuurlijk bij GoFam de hele dag. En natuurlijk ook interessante informatie dat dus straks ook weer in het tweede uur van de show. Dat er ook aan zit te komen. Want het loopt wel aardig tegen eh, elfen hier bij GoFM. Dus, eh, en de koffie smaakt heerlijk. I was dreaming of the past And my heart being fast I began to lose control I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. to her. Stay can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Yeah. maybe I'm really, really trying. geweldige muziek van Lenny Kravitz. Een van zijn vele hits. Je luisterde naar Low. En Roxy Music met Jealous Guy. Hey, ik loop tegen 11 uur zometeen wat mededelingen en daarna wat nieuws en weer. En dan ben ik bij je terug bij de tweede uur van eh, de zondagmorgen van GoFM. Dus ik nodig je uit om vooral te blijven luisteren. En eh, ja, volgende uur heb ik echt hartstikke lekkere muziek voor je. Voor eh, aan het einde van de zondagmorgen. Zo voor tijdens de brunch Misschien ga je lunchen. Ik zou kunnen de voorbereidingen doen. Kan allemaal. Nou, en dan hou ik je gezelschap en jij mij. Want dat is ook wel heel erg belangrijk.